Ze vinden de aanpassingen die het kabinet heeft gedaan onvoldoende. De meerderheid van de kiezers stemde bij het referendum eind maart tegen de nieuwe inlichtingenwet... en daarom zijn er elementen veranderd. De Amerikaanse CIA-baas Mike Pompeo heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un begin deze maand ontmoet in Pyongyang. Dat gebeurde kort voor bekend werd dat Pompeo de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken wordt. De Washington Post schrijft dat de gesprekken de weg moesten vrijmaken voor een ontmoeting tussen president Trump en Kim Jong-un. Die is naar verwachting binnen twee maanden. Oud-First Lady van de Verenigde Staten Barbara Bush is overleden. Afgelopen weekend maakte haar familie al bekend dat ze erg ziek was en niet verder behandeld wilde worden. Barbara was de vrouw van George Bush die in 1989 president van Amerika werd. Hun zoon, George W. Bush, was van 2001 tot 2009 president. Barbara Bush is 92 jaar geworden. Een frauderende parlementariër op Sint Maarten heeft 18 maanden cel gekregen, waarvan 15 maanden voorwaardelijk. Chanel Brown Bill is schuldig bevonden aan het doen van valse belastingaangiften. De politicus kreeg ook 240 uur werkstraf. Hij heeft volgens de rechter opzettelijk onjuiste informatie ingevuld op zijn aangiftes. Het Noord-Brabants Museum heeft opnieuw een schilderij van Van Gogh gekocht. Het stilleven met flessen en schelp was van een particulier in het buitenland. Het museum in Den Bosch heeft er 2,5 miljoen euro voor betaald. Het is de derde Van Gogh in drie jaar tijd die het Noord-Brabants Museum heeft gekocht. Het weer volop zon. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee.